Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag in Antwerpen zijn vannacht 15 huizen beschadigd geraakt. Het huis waar een explosief was geplaatst moet worden gestut. Politie in Antwerpen vermoedt dat er een link is met het drugsmilieu. De ontploffing was rond 3 uur vannacht. Eén persoon raakte licht gewond. Behalve de 15 huizen liepen volgens de VRT ook vijf auto's schade op. Antwerpen wordt de laatste tijd vaker opgeschrikt door explosies die aan het drugsmilieu gelinkt worden. Anderhalve week geleden was er ook al een ontploffing waarbij huizen en auto's beschadigd raakten. Een kleine 5000 vrouwen met borstimplantaten hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen farmaceut Abvie. De vrouwen zeggen dat de implantaten die ze kregen gebrekkig zijn. Voor mensen met deze implantaten is het volgens het RIVM aannemelijk... dat zij een verhoogd risico op een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker hebben. Wel is het risico daarop heel klein. Het bedrijf heeft oproepen tot een schadevergoeding afgewezen. Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wigman eist bij de rechter nu een schadevergoeding... die volgens het bureau kan oplopen tot ruim 900 miljoen euro. De rechtszaak begint deze week. Bestuurders in de provincies zeggen tegen Nieuwsuur dat ze niet de instrumenten hebben om direct aan de slag te gaan met de stikstofproblematiek. Premier Rutte zei vrijdag dat de provincies nu aan zet zijn. Maar volgens gedeputeerden ontbreekt het hen aan richtlijnen die politiek Den Haag zou moeten leveren. Zo zijn er nog geen regelingen om boerderijen op kwetsbare plekken te verplaatsen. En is ook onduidelijk wie in welke provincie de zogeheten piekbelasters zijn. In het centrum van Heerenveen heeft een grote brand gewoed in de bovenruimte van een horecapand. De veiligheidsregio dacht dat de brand in een bewoond appartement boven de E-tent woedde, maar dat bleek niet zo te zijn. De brandweer heeft uitbreiding naar naastgelegen panden in Heerenveen weten te voorkomen. Het weer. Vanochtend trekken de laatste buien ook weg uit Limburg. Dan wordt het zonnig en droog bij 10 graden. Door een stevige noordoostenwind kan het wel een paar graden kouder aanvoelen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de zeevinsluizen bij Den Oever.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 He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like yo, send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you.